Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer zegt dat hij bezorgd is over de grote populariteit van de PVV. Die kan schadelijk zijn voor de Nederlandse export, zei hij in het tv-programma WNL op zondag. De Boer noemt het zorgelijk als Nederland het imago krijgt dat het weinig met het buitenland te maken wil hebben... en bang is voor andere culturele invloeden. De voorzitter van een Duitse politievakbond roept de regering op een hek aan de grens met Oostenrijk te bouwen om vluchtelingen tegen te houden. Dat is volgens hem nodig om sociale onrust te voorkomen. De vakbondsleider hoopt dat Oostenrijk dan ook de grens met Slovenië afsluit. In dat land zijn gisteren 2700 vluchtelingen aangekomen die vrijwel zeker via Oostenrijk naar Duitsland zullen komen. Amnesty International wil dat koning Willem-Alexander zich tijdens zijn staatsbezoek aan China uitspreekt over de mensenrechten. Volgens Amnesty is de situatie in China in 20 jaar niet zo slecht geweest. Directeur Nazarski geeft als recent voorbeeld de politieacties tegen honderden advocaten. Hij zegt dat het voor de vervolgde Chinezen heel belangrijk is dat Nederland zich daarover uitspreekt. Het staatsbezoek begint over een week. De noodopvang voor vluchtelingen in Apeldoorn zit tijdelijk zonder stromend water. Gisteravond is de watertank niet op een hygiënische manier bijgevuld. De brandweerslang waarmee het gebeurde was van tevoren niet gecontroleerd. De brandweer doet nu metingen om vast te stellen of het water is verontreinigd. In de tussentijd krijgen de 400 vluchtelingen in Apeldoorn drinkwater uit flessen. Het natuurboek Niet zonder elkaar, bloemen en insecten heeft dit jaar de Jan Wolkersprijs gekregen. Dat is bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels. Het boek over bestuiving zit volgens de jury vol fascinerende voorbeelden. Onder meer hoe bloemen proberen insecten te lokken. De prijs van 5000 euro werd in Vroege Vogels uitgereikt door de weduwe van Jan Wolkers, Carina. Het weer. Vanuit het noorden trekt een gebied met lichte regen en motregen richting het zuiden.